Twee uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Britse premier May wil de Europese Unie in één keer verlaten en niet geleidelijk. In een toespraak zei May dat Groot-Brittannië na de brexit een nieuwe relatie met de Europese Unie wil aangaan. Ze wil dat de handel met de EU zo soepel mogelijk verloopt en dat het Verenigd Koninkrijk sterker uit de scheiding tevoorschijn komt. May zei dat het Britse parlement de uiteindelijke beslissing over de veranderingen moet nemen. Burgers uit de EU blijven welkom in de EU zijn mee als Britse staatsburgers in EU-landen ook welkom zijn. De Nederlandse ambassadeur in Denemarken heeft zijn excuses aangeboden voor een Twitterbericht over de PVV. Hij noemde het gisteren goed nieuws dat VVD-leider Rutte niet met de PVV in een kabinet wil gaan zitten. Vandaag verontschuldigde de, de, de ambassadeur zich, ook via Twitter. Hij zei dat het niet zijn bedoeling was zich in de verkiezingscampagne te mengen. De PVV heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. Een voormalige kinderarts van het Radboud UMC in Nijmegen mag nooit meer kinderen behandelen, omdat hij is betrapt op het bezit van kinderporno. Dat heeft de tuchtrechter bepaald. De inspectie had de zaak aangespannen nadat het OM had besloten de kinderarts niet verder te vervolgen. Hij mag nu nooit meer met kinderen werken, maar blijft wel arts. Er zijn vorig jaar fors meer verkeersboetes uitgedeeld, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. In totaal waren het er bijna 9,5 miljoen. Dat is een stijging van ongeveer 1,5 miljoen ten opzichte van 2015. Volgens het ministerie komt de toename deels doordat de politie strenger handhaaft. Verreweg de meeste boetes werden uitgedeeld voor te hard rijden. Het gemiddelde boetebedrag was in 2016 iets meer dan 75 euro. Het weer, zon, wolkenvelden en weinig wind. Het wordt min 2 in het oosten tot plus 2 aan de kust. Morgen in het noorden de meeste bewolking. Daar is het dan iets boven nul.